De werkloosheid in Frankrijk stijgt nog steeds. In december kwamen er ruim 10.000 werklozen bij. En daarmee komt het totaal aantal Franse werklozen uit op 3,3 miljoen. Een dieptepunt in de Franse geschiedenis. De nieuwe cijfers zijn een klap in het gezicht voor president Hollande... die hoopte dat hij zijn belofte kon houden... dat het cijfer voor het einde van 2013 omlaag zou gaan. De populariteit van Hollande neemt met de dag af. Gisteren nog gingen in Parijs vele duizenden Fransen de straat op... om aan te geven dat ze hem zat zijn. Ziekenhuizen hebben in 2012 beter gepresteerd dan het jaar daarvoor. Vooral bij operaties en de behandeling van kankerpatiënten was er vooruitgang. Het aantal vermijdbare sterfgevallen daalde, stelde de inspectie voor de gezondheidszorg. In 2012 is in bijna alle ziekenhuizen een time-out bij operaties ingevoerd. Dat betekent dat vlak voor de operatie begint nog een keer extra alle gegevens worden gecontroleerd. Volgens de IGC draagt dat veel bij aan het vermijden van sterfte en schade bij de patiënt. Ook wordt er op veel afdelingen, vooral bij oncologie en verloskunde, meer overleg tussen de verschillende zorgverleners. En ook daardoor daalt de kans op fouten en schade. Een cruise van Amerikanen in de Caribische Zee is afgebroken omdat meer dan 600 opvarenden ziek zijn geworden. Zowel passagiers als medewerkers moeten overgeven en zijn aan de diarree. Het schip keert terug naar de haven van New Jersey. En terug in de haven zal het hele schip worden gedesinfecteerd... voordat het vertrekt op een nieuwe droomreis. De Amerikaanse gezondheidsinspectie denkt dat op het schip van de Royal Caribbean... het norovirus is uitgebroken. Een zeer besmettelijk virus dat vooral in rauwe schaal- en schelpdieren zit. Het weer, een gebied met regen en natte sneeuw trekt langzaam naar het noordoosten. In de loop van de nacht wordt het droog en klaart het soms op. Minima tussen 0 en 3 graden en morgen vooral in het zuidwesten en westen regen. En bewolking, het oosten en noordoosten zonnig. Het wordt morgen ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de avondspits zijn bijna allemaal opgelost. Op de A7 Zaandam richting Hoorn staat nog wel 2 kilometer file bij de afrit Zaan-Dijk.